Mark Hokke met het NOS Journaal. De provincie Groningen en praten niet meer met minister Wiebes over het versterken van huizen in het aardbevingsgebied. De regionale besturen hebben het overleg opgeschort. Ze vinden dat 1600 huizen snel moeten worden aangepakt. Maar Wiebes wil eerst een onderzoek afwachten naar de gevolgen van het dichtdraaien van de gaskraan. Dat moet voor de zomer klaar zijn. De Amerikaanse schrijver Philip Roth is overleden. Roth schreef meer dan 30 boeken... Met Amerikaanse pastoralen won hij in 1998 een Pulitzerprijs. Het boek gaat over de oorlog in Vietnam en de protestgeneratie. Het wordt samen met Ik was getrouwd met een communist en De menselijke smet de Amerikaanse trilogie genoemd. Philip Roth was 85 jaar. Het kabinet komt met een actieplan zodat gemeenten meer mensen met schulden kunnen helpen. Staatssecretaris van Sociale Zaken van ARK presenteert vandaag 40 actiepunten zo gaan incassokosten voor boetes omlaag en moeten ook lage boetes in termijnen betaald kunnen worden. In Ede heeft brand gewoed in een technische school. Het gebouw is grotendeels verwoest. De brand brak rond 11 uur gisteravond uit in het gebouw op bedrijventerrein Frankeneng. Zondag was er op dat terrein in Ede ook al een grote brand. De Australische aartsbisschop Philip Wilson legt zijn functie neer. Gisteren werd hij schuldig bevonden aan het verhullen van seksueel misbruik door een priester in de jaren 70. Die priester werd daarvoor veroordeeld en is inmiddels overleden. Wilson hangt mogelijk twee jaar cel boven het hoofd. En bij de Rabobank is het aantal overboekingen naar foute IBAN-rekeningnummers gehalveerd... sinds de bank in september de naamcheck invoerde. Rabo-klanten krijgen bij overboekingen een melding te zien als het rekeningnummer en de naam niet matchen...